Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp heeft bewust de richtlijnen voor spermadonatie geschonden. De kliniek hield zich niet aan het maximale toegestane aantal van 25 kinderen per donor... maar hielp per donor maximaal 25 gezinnen aan. De instelling deed dat naar eigen zeggen omdat het voor ontvangende ouders van belang was... dat ze kinderen zouden hebben met dezelfde genen... Nieuwsuur sprak een man die erachter kwam... daardoor via de kliniek 39 kinderen te hebben verwekt. Nederlandse universiteiten nemen zelf maatregelen... om de instroom van internationale studenten te laten krimpen. Zo komt er een maximum aantal studenten voor Engelstalige opleidingen... en zijn psychologiestudies in de Randstad voortaan in het Nederlands... Met de maatregelen willen de universiteiten een alternatief bieden voor een wetsvoorstel van de regering... Die wil onder meer dat twee derde van de universitaire opleidingen voortaan in het Nederlands worden gegeven. De universiteiten vinden die plannen te streng. De huurprijzen in de particuliere sector mogen waarschijnlijk niet verder omhoog. BBB-minister Keizer wil dat wel mogelijk maken om ervoor te zorgen dat verhuurders hun panden niet verkopen. Dat gebeurt steeds meer omdat ze door nieuwe regels te weinig overhouden aan de huuropbrengsten. Door de huren omhoog te gooien hoopt de minister het aantal huurwoningen niet te laten slinken. De Kamer ziet echter te veel bezwaren. De vrouwen van PSV hebben de finale van de KNVB-beker bereikt.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 Oh, my darling, can't you see that young dreams should be dreams together? Some day, When the years have flown Darling, then we'll teach the young ones of our own What's in every life like this Whoa, I need you, you need me Oh, my darling, can't you see that young dreams Should be dreams together And young hearts shouldn't be afraid And someday of our own Ja, cliffs and Shadows, The Young Ones. Dat brengt mij terug naar mijn jeugd. Nou ja, jeugd, naar mijn tienerjaren, luisteraars. De eh, uh, Reflections of My Life, als het ware. Ja, de Marmalade. Bekend ook van Obla die, Obla Het liedje van de Beatles wat ze eh, ook eh, in hun populaire versie eh, op cd en op vinyl hebben gezet. John. En, eh, ik zag vandaag een, eh, in een uitzending, ik weet niet meer wel, eh, welk programma het was... maar dat Elton John het moeilijk heeft op dit moment. zijn gezondheid laat hem in de steek. En zijn stem wil af en toe niet meer. en ja, er werd eigenlijk, leek het wel rekening mee gehouden... dat Elton John binnenkort ja, naar de hemel zou gaan. Maar ik hoop het niet, want ja, het is zo'n fantastische zanger. Hij maakt zulke eh, mooie nummers. Althans, ook samen met zijn partner die voor hem schrijft. Ja, ik hoop niet dat het waar is, eh, luisteraars. breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes. Oh, yes, we may walk on the wild, wild side of life.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 Time, The Alan Parsons Project. En eh, op vele verzoek ook nog een keer eh, de foto van vroeger. natuurlijk van eh, Rob de Nijs. Geniet ervan. naar Tussen App en Vloed. Een heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort.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 Ik kon hem met mijn ving om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik The gebeurt nauwelijks voor te stellen dat hij er niet meer is, Rob de Nijs. We missen hem, maar gelukkig heeft hij heel veel eh, op geluidsdragers gezet... zodat we volop kunnen genieten van die prachtige nummers die hij eh, voor ons heeft achtergelaten. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, time You're still the one I love mm, yeah.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 Dit is natuurlijk onze vriend Leo Sayer. When I Need You. Dus heb ik een beller. Goedenavond. Hallo? Hallo? Nee, geen beller. Nou... Nou, misschien straks het plaatje afgelopen. Nee, nu wel. Ja, kijk, daar is hij. Ja, daar is hij wel. <laughs> Daar is hij. Daar is hij. Ja, ik ben even bezig met eh, mijn laatste achterpand. en die trui ook af. En eh, ja, ik zet even de breien natuurlijk. Ah ja. <laughs> ja. loopt ja, slechte weer komt er weer aan. Dus ja, eh, ja, hey, goedenavond. Hey, goedenavond Willem. Ik denk, weet je, ik fiets even langs, dacht ik. Ja, ja eh, waar heb je je fiets nou neergezet? Want eh, ze jat hier bij het leven, hè? Als je maar even tegen een boom zet, ben je hem kwijt, hè? Helemaal als het een elektrische fiets is. Ja, nee, dat klopt. Juist eh, juist doordat hij elektrisch is, blijven ze eraf met de vingers. Want ja, niemand wil stroom dus een donder hebben natuurlijk. Nee, precies. Hè, dus ja, maar ja goed. Hey, heb je... Ja. Dus het gaat, wel, het gaat wel weer goed met je programmaatje, hè? Nou ja, ik heb er zin in, hè? Ja, nou, nou, nou dat is heel goed, want eh, je hebt nog 20 minuten. <laughs> ja, en minder, minder. 17 minuten 33 seconden. Oh ja, ja. ja. ook, ja. Ja, ja. Ik hou de klok nauwkeurig bij, Willem. Ja, nou ja, ik loop meestal op de, feiten vooruit, hè, dus eh, ja. ja. hey, maar, maar aankomende vrijdag, eh, dan hebben wij ook weer een... Eh, een, een wij, hebben, wij hebben een klinkende uitzending, jazeker. Ja, van vrijdag ah, gebeurt het. het is een programma gevuld met muziek, informatie en verder wat inside information, zeg maar. Oh ja, oh, dat, is, dat klinkt geheimzinnig. Dat, ja, maar dat is het ook eigenlijk wel, want Ehm, als je wil weten wat het precies is, dan zou je toch echt inside moeten kijken. En eh, ja, en sommige mensen, ja, dat lukt het en andere mensen lukt het niet. Ik hoop dat het ons wel lukt trouwens. <laughs> hey, ik, eh, ik, ik heb, ben nog een kennis tegengekomen in de buurt van Spaarne afgelopen zondag. Wie ben je tegengekomen? Ja, een, eh, een, kennis. Die, die, oh. die ja, stond met peddel, stond hij in zijn handen, stond hij het water te, te, En, had de hele dag had hij gekanoot en dus stond hij weer achter de bar, stond hij weer bier, eh, bier te tappen. En, eh, Oh, jij bedoelt, ja, ik snap het. Jij, bedoelt die, die eh, Spaanse Spaanse Ja. <laughs> Ja, scharrelfriet, hè, heeft hij. Nee, hij heeft zonder dollar willen. Het was gezellig daar eventjes in het uh, clubhuis van de Haarlemse Kanovereniging. Ja. Want daar heb jij ook iets mee, hè, nou, toch? Ja, nou ja, met de bollentocht en, dan is het altijd gezellig druk, hè. En het is, ja, ik heb gezegd, eh, jongens, jullie moeten de volgende keer echt in uitzending komen en er maar over vertellen, want eh, anders, eh, ja, anders dan, ja, dan een gemiste kans, dat is jammer. Ja, nee, maar gaan ze, gaan ze toch wel doen? Jazeker, ja. ik, hou ze wel, ik hou ze er wel aan vast. <laughs> nee, hey. ik zeggen, het was leuk dat je er was, hoor, vond ik. Nou, ja. graag gedaan. Hey, hoe lang moet je nog werken nu? even kijken, ik moet nog een hele, nog een hele poos werken, even kijken. Oh nee, ik ben al onderweg naar huis toe. Oh, je bent al onderweg naar <laughs> Ja. Had je even een blackout? Kijken natuurlijk. Hè? Je had even een blackout. Ik kreeg een uh, blackout. Nou ja, blackout niet, maar... Nee, nee, maar goed, dat is meestal... Eh, half twaalf, dan sluit ik de toko en dan, eh, dan vind ik het wel mooi. Ja, dat is het de hoogste tijd om eh, onder de wol te gaan. Onder de wol. Zo is het, zo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, Hey, ik ga voor jou nog een, eh, want ik draaide net bijna een nietje van Leo Sayer, maar ik weet dat jij fan bent van Arthur Road, hè, toch? ja, heerlijk nummer vind ik dat. Ja. Nou, die komt er nou aan. Jongen, je bent geweldig. Nou, helemaal goed. Hey, dank voor het bellen tot vrijdag. Ja, en ik zie je vrijdag. Oké, man. Hoi, doe. of hij nog eh, muzikaal actief is. Maar eh, ja, het, is een fantastische zanger. En eh, ik zou best wel even wat deals van hem willen horen. En dat geldt denk ik ook voor mijn goede vriend Willem. Waar, ik dit nummer even voor draai. De Arthur Rood, hij is er fan van en ik ook. En nou, dan komt het dubbel zo goed uit. Dit is ook een mooie. Nielsen. No, can't forget this evening or oh, your faces as you were leaving But I guess that's just the way the story goes You always smile but in your eyes your sorrow shows Yes it shows can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. dat was Nielsen. Maar niet alleen Nielsen, ook eh, Mariah Carey had hier een eh, fantastische hit mee. Dit zijn Marvin Wells en Ferrer. De begeleidingsgroep van eh, Cliff Richard. Onder een andere naam dan natuurlijk de Shadows. Maar dit is een trio wat met name met vocaal ook qua close harmony zeer hun best hebben gedaan waaronder Tiny Robin. Marvin Wells en Ferrer met eh, Tiny Robin. Nou, luisteraars, uh, het is alweer uh, tijd voor de laatste. En dat is ook een hele mooie van José Feliciano. California Dreaming ga ik draaien. Komt precies uit met het nieuws. Dus geniet er nog even van en bedankt voor het luisteren. Tot morgenochtend. All the leaves are brown and the sky's gray.